Het weer, het KNMI verwacht overwegend veel bewolking en vooral in de nacht en ochtend mogelijk wat regen of motregen. Middagtemperatuur ongeveer 18 graden. Waarschuwing voor de scheepvaart Vlissingen, Oek van Holland en Muiden en Rotterdam, Zuid 6, Texel, Zuid 7.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 سومة عن قصة حياة أم كلثوم naar het einde van de nacht. Twintig jaar geleden overleed de Egyptische zangeres Oum Kalsoum. Drie miljoen mensen woonden haar begrafenis bij. Want Oum Kalsoum, en niet de vrouw van koning Farouk, niet mevrouw Nasser... maar zij was een halve eeuw lang de first lady van Egypte. كنت أتمنى أكون ممرضة علشان بعرف إن المريض يحتاج للي يرعاه ويطمنه ويحن عليه أكتر من الناس وأنا بطبيعتي Dit is haar stem. Hier is ze nog jong. En vertelde dat ze eigenlijk verpleegster had willen worden. فكل أعيان الريف اللي غنيت في بيوتهم وأفراحهم اشتروا اسطواناتي وكانوا بيقولوا لأصحابهم تعالوا اسمعوا البت اللي غنت عندنا في الفرح فأنا كونت لنفسي سميعة ظهروا مرة تانية بعد ما نجحت مين قال إني وصلت للمجد in een rustig Egyptisch dorpje. Reeds tijdens haar kinderjaren bleek dat die een groot zangtalent had. Ze zong op feesten en partijen van vrienden en kennissen in haar dorp. Op 8,5-jarige leeftijd begon zij professioneel te zingen. Haar bijzondere mogelijkheden bleken in haar perfecte articulatie een gevoel voor de Arabische taal. Zij ging tijd mee met haar vader naar bruiloften en naburige dorpen om deze op te luisteren met haar gezang. Zij begonnen steeds beroemder te worden, totdat zij zelfs op 17-jarige leeftijd in Cairo bekend was. Toen kwam de moeilijkste test in deze grote stad. Zij ging echter met een unieke kracht haar eigen weg tussen de beroemdste zangers van die tijd. Al wat zij had, was had haar prachtige gouden stem en perfect gevoel voor muziek. En also bereikt zij de allerhoogste top van de zangkunst in Egypte en de hele Arabische wereld. Zij werd de ster van het Midden-Oosten genoemd en later zelfs de ambassadrice van het Arabisch lied. Het aantal van haar fans overschreed de 150 miljoen, maar het geheim van haar succes was niet alleen haar prachtige stem, toch ook haar mogelijkheden tot een perfect uitspraak van de Arabische taal. Zo werd de kunst van Om Kulsoom een unieke erfenis en een belangrijk archief van de geschiedenis van de kunst. Om Kulsoom heeft ongeveer 200 liederen en gedicht gezongen, gedurende de periode van een half eeuw. En zij kon ondanks de grote concurrentie haar plaats aan de top handhaven en zijn werd een symbool van doorzettingsvermogen en sterke wil voor het Arabisch volk. Om Kulthum stierf in 1975, maar haar stem zal doorgaan miljoenen mensen over de hele wereld in vervoering te brengen. En zoals de piramiden characteristic for the old Egyptian geschiedenis Zayn. So is Om Kulsum a new grote pyramid out on modern geschiedenis. يا حبيبي يا حبيبي وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا كلنا كلنا في الحياة Salam alaikum. Uh, أنا اسمي Farid Hassan. Hallo, ik ben Farid Hassan. Ik ben een Nederlandse jongen. En mijn N- Nederlandse naam is Peter. Ik zing Arabisch, Egyptisch-Arabisch. En mijn eh, favoriete ster is Om Kaltoum. Ik heb al haar muziek, bijna al haar muziek. En ik eh, vind het heel erg prettig en heel erg leuk om daarmee bezig te zijn. أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. Want ik vind het niet alleen een, eh, een vrouw met een mooie stem, maar het is ook een persoonlijkheid. Die vrouw heeft toch iets eh, aristocratisch wat mij wat trekt. De, haar stijl, haar voorkomen, het is echt, eh, ik vind het een mooie vrouw. ik maak ook tekeningen van haar. En eh, ja, eh, die vrouw heeft zoiets... Uh, eh, het is een soort koningin voor mij. Yukazibu kulanasi kalbi. Dat is waar. Een heleboel mensen vinden het kattengejank omdat ze het niet begrijpen. voor, zeg maar, de doorsnee leek, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel dat niet als aanvallen, maar voor de doorsnee leek is Turks, Arabisch, Indiaas is allemaal één. Kattenjank dat wordt op één hoop gegooid. Dat is gewoon onbegrip, een andere cultuur. Ik vind gewoon, eh, ja, het is toch door die vibraties en door, ja, hoe je het wil noemen, de, de uithalingen. Eh, opera wordt wel gewaardeerd. Het heeft, is ook muziek of zang met uithalingen en vibraties, maar toch weer anders. En eh, zodra er iets nieuws komt wat dus anders in de oren doet klinken, ja, dan is het kattengejank. Voor mij niet in ieder geval. Ik heb het altijd mooi gevonden. Ik zing nou een liedje uit de film Dananir. En het heet Kulili Taifiki Yansani An Matgai. قولي لطيفك انساني عن متجعي وقت الرقاد كي يستريح قولي لطيفك شعر الشريف الرضا قولي لطيفك ينثني عن مقضعي وقت الرقاد كي أستريح وتنطفي نار تتأجج في الفؤاد نم تقلبه الأكف على فراش من سواد مدنا تقلبه الأكف على فراش من سواد قولي لطيفك إن خديخت فن الشريف الرضا Vertel je verschijning, blijf weg van mijn bed. Als ik wil liggen, om te rusten, om het vuur van mijn gevoel te doven. Diegene die lijdt, ligt op een bed, gemaakt van onrust en zorgen. En nu kom ik te weten dat afscheid van jou onmogelijk is. Vertel je verschijning, blijf weg van mijn bed als ik wil ontspannen, om te rusten, om het vuur tussen mijn riepen te doven. Diegene die lijdt, ligt op een bed dat nat en doorwikt is van tranen. En nu kom ik te weten dat jij niet terugkomt bij mij. Vertel je verschijning, blijf weg van mijn bed als ik wil slapen, om te rusten om het vuur in mijn potten te doven. Diegene die lijdt, ligt op een bed, gemaakt van ziek zijn en mager. Kom ik nu te weten, is er eeuwigheid in onze liefde? من سقاه Oom Kalsoem trouwde met een internist. Daarnaast onderhield ze een hevige liefdesrelatie met de dichter Ahmed Rami. Het bleef een liefdevol, smartelijk verlangen, want om de vuur van de inspiratie brandend te houden, gaven de geliefden niet toe aan hun ultieme verlangens. Het volgende lied dat Oem Kalsoum zingt is een gedicht van haar geliefde, Ahmed Rami. Halet Layali al-Qamar. الأستاذ أحمد رامي هلت ليالي القمر تعالى نسهر سوا في نوره وبهاه يحلى ما بيننا السمر ويطول حديث الهوى سر الحياه هلت ليالي القمر gedicht van Ahmad Rami هلت ليالي القمر Kom en ga met mij naar buiten in het schijnsel van de maan. Dan lopen wij en praten over de geheimen van het leven. Ik voel spijt dat deze nachten voorbij gaat en jij bent niet bij mij. Overdag slaap ik om die maan te verzorgen. En nacht zit ik te kijken hoe hij groter wordt, net als mijn liefde. Ik tel de dagen en zit te wachten op de komst. Ik fantaseer over het tijdstip dat ik je weer zal zien. En ik zeg tegen mezelf, waar ga ik je zien? Ik bedenk wat ik zal zeggen. En als ik je zie, ben ik Allah wordt vergeten. Mijn hart is zo gelukkig wanneer ik jou weer zie. Die is van die nachten in het licht van die volle maan. Hoe mooi is het hier buiten. Hoe mooi is toch die maan ligt. Dat wier spiegelt in de Nijl. Het wier is zoeter en kalm. Kom en blijf pouten met mij, die hele nacht. In mijn gevoel zal ik feliciteren en blij zijn omdat je hier bent. De bloemen zullen slapen en de golven spreken met de luchten over onze liefde. Die vreugde kent ook schaduw. Onder deze schaduw zitten wij. Die lucht herhaalt onze woorden. Ik tel die nachten en zeg dat snel wij samen zullen zijn. Ik slaap die nachten en droom dat je weer bij mij bent. Die maan van je liefde heeft in mijn hart geschenen. Kom en vernieuw je helderheid. En het leven zal mooier, rustiger eh, zijn. Tussen je schoonheid en je stralen, je verschijnen en zijn schaduw, ben ik zwemmen in mijn droom. Ik feliciteer mijn hart en ogen. Ik proef die zoete smaak van onze samen zijn. En het ochtendgloren is ons getouw. كلثوم لا مفيش حاجه مفيش حاجه ازاي انا شايفك دايما ماسكه رقبتك في ايه لا ابدا مفيش حاجه يا خالد مفيش ازاي انت مخبيه عليا حاجه انا حاسس بيكي وانت بتتألمي في صمت هو انا مش اخوكي واقرب الناس ليكي طبعا يا خالد خلاص قولي لي في ايه انا حاسه اني بتعب لما بعمل مجهود رقبتي بتوجعني من اقل حاجه وباين عندي درجه حراره كل ده ومش عايزه تقولي لي قومي قومي على فين نروح للحكيم طبعا عندك حق يا خالد علشان بعد كده ناخد بالنا من شغلنا خليني اقول الحال اتمايل لها السمعين وترفرف لها الاغصان النرجس مع الياسمين وتسافر يا الركبان طويل البوابة شوي شوي شوي شوي شوي غني لي غني وخد عيناي لا دي حاجات بسيطة كلها شوية مجهود لا أكثر ولا أقل ادي لنفسك راحة يا ست الكل وانت تبقي عارف يعني مفيش حاجة في الأحبال الصوتية يا دكتور أنت عارف أهم حاجة عندي صوتي صوتك اللي بيسعدنا كلنا أغلى عندنا من كل شيء اطمني خالص وعلى العموم خدي العلاج ده وأشوفك الأسبوع الجاي إن شاء الله برضاك يا يدك صورت آباي برضاك يا خالقي أنا عايزة منك فيلم يا أستاذ مصطفى أمين فيلم إيه؟ تكتب لي فيلم سينما ايوه يا ام كلثوم بس انا راجل صحفي مالي ومالي السينما اصلهم عايزين مني فيلم والمواضيع اللي بيجيبوها لي مش عجباني وانا بيعجبني اسلوبك في الكتابه الصحفيه جدا وحاسه انك لو كتبت موضوع للسينما هتكتبه كويس والله ما انا عارف آه. <laughs> اتفضل ادي الورق وقلم اكتب اكتب ايه بس المهم تكتب بسرعه يا استاذ مصطفى حاضر يا ستي هتكتب ايه هكتب فاطمه فاطمه انا هكتب صفحه صفحه وانت تقريها يا تقولي لي كمل يا تقولي لي اسكت اتفقنا سلام يا سوما انت مليت الدنيا مغنى ومجد متشكرة قوي حب الفنون مفيش في قلوبهم وعقولهم غير ام كلثوم كله بفضل الله الحمد لله من بكرة هبتدي اختيار مجموعة جديدة من الكلمات علشان الموسم الجديد عندك حق يا ست الكل الناس منتظرة منك الجديد والرائع دايما وانا علشان الناس وجمهوري هعمل كل شيء يسعدهم الناس كويسه آه، اتفضلي يا روحيه هانم اتفضلي ميرسي اهلا روحيه اهلا ام كلثوم ازيك يا ام كلثوم ازيك يا خالد ايه في ايه آه، مش عارفه روحيه الام رقبتي بتزيد يوم بعد يوم وحالتي النفسيه بتنخفض جدا ايه الكلام اللي بتقوليه ده ده حسد يا ست الكل حسد لا اكتر ولا اقل المهم الدكاتره بيقولوا ايه مش عارفه يا روحيه لحد دلوقتي محدش اداني عقاد نافع طيب ما تبعتي لمتخصص كويس يحلل ويشوف الحاجات دي كلها ايوه مظبوط انا الحقيقه مش عايزه اخش في دوامه الطب انما الظاهر ما فيش فايده كل شيء وله ثمن حكمتك يا رب لازم الانسان يدفع ضريبه مضاعفه من صحته واعصابه دي كلها حاجات بسيطه يا ام كلثوم بسيطه باذن الله ما تقومي نروح للدكتور دلوقتي لا هروح له بكره احسن اعمل تحاليل وربنا يعمل اللي فيه الخير وتفتكر عندي ايه يا دكتور اسبور لبكره حالتي النفسيه كل مدى بتزداد سوء خصوصا بعد الورم اللي في رقبتي وحاسه اني عصبيه زياده عن اللزوم معلش برضه مش عايز اقول لك الا لما اشوف نتيجه التحليل والاشعه للأسف الشديد عندك أعراض الغدة الدرقية غدا سومة Ze gaf veel weg aan arme mensen, heb ik gehoord. En daar hou ik van. En ik vind het ook heel fijn om arme mensen te helpen. Dat, dat trekt mij ook aan. En dat zie ik ook wel aan die vrouw Dat het een goed mens is. Het lijkt me ook een hele, of het leek mij ook een heel vriendelijke vrouw. Ja, ik kijk ook gelijk, ik verdiep me er helemaal in hoe een persoon eh, zou kunnen zijn. وأنت منايا ما هو مشت بإليك خط الشباب المطمئن Ik heb een Barbiepop met zwart haar. Heb ik een zonnebrilletje opgedaan en een vlingermodel. Heb ik heel lang naar lopen zoeken. En die heb ik aangekleed als om kalsoen. zittend op een stoel met een zakdoekje in de hand, lange oorbellen, haar opgestoken. En als ik die dan neerzet, dat is altijd zo echt, dat is zo leuk. En ik heb een groot wit laken, heb ik eh, een tekening van onkel zoom opgemaakt, heel groot wit persoons laken. En die heb ik de stof opgenaaid, zoals de japonnen die ze droeg, met zo'n sleep van achteren, lange oorbellen, opgestoken haar. Ja, ik ben er wel echt mee bezig. Het is wel zoiets, het is een idool voor mij. Net zoals dat iemand idolaat van Madonna is of eh, van Maria Callas heb ik Onkassoen. Tot een grote verdriet bleef Oemkalsoem kinderloos ondanks het geld die ze verdiende en de grote invloed die ze had als moeder des vaderlands, bleef ze eenvoudig. Ze gaf haar geld aan weeshuizen, scholen voor gehandicapten en de armen die haar om hulp vroegen, klopten niet te vergeefs. Hoewel ze daar geen ophef over maakte, was dit gezien haar status publiekelijk bekend. Aan het eind van haar leven was Oem die betrokken bij de oprichting van een school voor blinden. Uit eigen zak betaalde ze 5 miljoen dollar maar de afgunstige Jahan Sadat, de vrouw van de nieuwe president, kon het niet verkroppen dat niet zij, vrouw van de president, maar Om als lands eerste dame werd gezien. Ze trok met de lening uit de kas, een beetje dubieuze lening, trok ze het project naar zich toe en de regeringsgecontroleerde kranten werden gedwongen de rol van Om te minimaliseren. Om werd hierdoor zo gekwetst dat haar hart brak en ze stierf van verdriet. In de hele Arabische wereld brak een periode van diepe rouw aan. Maar nu, twintig jaar later, wie heeft er nog ooit van Jahan Sadat gehoord? Niemand. Een Oom In elke speciaalzaak drie planken vol met HCD's, minstens. Oom bedankt. وفق هوانا uur, dit is de NOS met het nieuws. Bij een aardbeving in het westen van Sumatra zijn zeker 100 doden gevallen. Ruim 500 huizen en gebouwen zijn verwoest.